spoedige start. Eefje kunnen met het NOS Journaal. Von Storg. Op Twitter haalde ze fel uit naar de politie in Noord-Rijn-Westfalen... omdat hij een nieuwjaarswens in het Duits, Engels, Frans, maar ook in het Arabisch twitterde. Is dit om de verkrachters te sussen, schreef Von Storg. Ze verwees naar Keulen, waar twee jaar terug tijdens oud en nieuw tientallen vrouwen werden aangerand door voornamelijk Arabische immigranten. Na klachten haalde Twitter haar bericht eraf en werd haar account 12 uur geblokkeerd. De politie wil dat het OM nagaat of de Duitse politica schuldig is aan haatzaaien. In Peru zijn zeker 25 mensen omgekomen toen een bus van de weg raakte. De bus viel zo'n 100 meter van een klif naar beneden en belandde op een strand vlakbij Pasamayo ten noorden van hoofdstad Lima. De weg langs de rots waar het ongeluk gebeurde heet in de volksmond de duivelsbocht, omdat er vaker ongelukken gebeuren. De bus in Peru zou van achteren zijn aangereden, waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor. Het balkon in Arnhem dat met oud en nieuw instortte was rot, zegt de gemeente na onderzoek. Het houtrot was aan de buitenkant niet te zien. Volgens de gemeente zijn bij een brandveiligheidsinspectie ook geen gebreken geconstateerd. Vier jongeren vielen met balkon en al zo'n drie meter naar beneden. Ze kwamen er met lichte verwondingen vanaf. En de Nederlandse Olympische ploeg is op Papendal officieel gepresenteerd. Het draaide vooral om het passen van kleding, het maken van persfoto's en het ontvangen van reisinformatie. Chef de mission Jeroen Bijl wilde zich niet wagen aan een doelstelling wat betreft het aantal medailles. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk veel regen vallen en de wind neemt toe. Morgen gaat het vooral langs de kust hard waaien. Op de Wadden is kans op windkracht 10. In het noorden buien met onweer. Het wordt morgen 7 tot 9 graden. Dit was het. Zandvoort, heeft, het. heeft, het. En jij beleeft het.